Kijkers met het NOS Journaal. De Tweede Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet... om de druk op Israël op te voeren... om tot een staakt het vuren in Gaza te komen. Het kabinet wil de EU vragen om sancties op te leggen... aan twee ultrarechtse en extremistische Israëlische ministers... van de regering van premier Netanyahu. Een flink deel van de oppositie vindt dat plan niet genoeg. Zij vinden dat Nederland nog meer moet doen om het geweld in Gaza te stoppen... Premier Schoof vindt niet dat het kabinet te weinig doet. Hij zegt dat de regering iedere keer weer stapjes neemt. In Gaza zijn zeker elf mensen gedood door het Israëlische leger... toen ze aan het wachten waren op vrachtwagens met eten. Het zeggen reddingswerkers en artsen aan de BBC. Er raakten ook mensen gewond, maar het is niet duidelijk hoeveel dat er zijn. Het Israëlische leger zegt dat ze waarschuwingsschoten hadden gelost... nadat verdachte personen troepen op een bedreigende manier hadden benaderd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw overleg gehad met zijn adviseurs... over de oorlog tussen Israël en Iran in de Situation Room in Washington. Het is nog altijd niet duidelijk of de VS zich gaat bemoeien met dat conflict. Trump wilde er de afgelopen dag opnieuw niet veel over zeggen. Op de vraag of de VS zich zou mengen zei hij tot nu toe... misschien wel, misschien niet. De politie heeft in het Limburgse Weilre een einde gemaakt aan een dreigende situatie met een verwarde man in een huis. Sinds het einde van de middag waren agenten met de man aan het onderhandelen. Maar dat verliep niet zoals gehoopt. Een speciaal arrestatieteam, de brandweer en de explosieve opruimingsdienst kwamen erbij. Uiteindelijk werd de man vlak voor middernacht opgepakt. Wat er precies aan de hand was met de man in Weilden is nog niet duidelijk. Het weer, het is een heldere nacht met weinig wind en een graad of 12.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 but I need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E.